Internationale en Franse troepen beschoten wapenopslagplaatsen en militaire basis. Het Franse leger biedt bescherming aan zo'n 1900 buitenlanders in Abidjan in Ivoorkust. Onder hen zouden zeker zeven Nederlanders zijn. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er in heel Ivoorkust nog 38 Nederlanders die in noodgevallen snel opgehaald kunnen worden door Franse militairen. Het ziet er niet naar uit dat een meerderheid in de Eerste Kamer akkoord gaat met het invoeren van een boete voor langstudeerders. De SGP noemt het niet in de haak als ook de huidige studenten 3000 euro extra collegegeld moeten betalen als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig voor een meerderheid. De Libische vrouw die journalisten in Tripoli vorige week vertelde dat ze was verkracht en gemarteld door militairen van Gaddafi is weer opgedoken. In een telefonisch interview met CNN zegt ze dat ze nog in Tripoli is en dat ze met de dood wordt bedreigd. De vrouw drong vorige week een hotel binnen om haar verhaal te vertellen en werd daarna door veiligheidsfunctionarissen overmeesterd en afgevoerd. Jaarlijks raken 65.000 mensen tijdens het sporten geblesseerd aan het hoofd. 16.000 van hen moeten daarmee naar de spoedeisende hulpafdeling. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. Op de voetbal- en hockeyvelden ontstaat het vaakst hersenletsel. Het weer bewolkt en grotendeels droog. In het noorden kan wat lichte regen vallen en er staat een stevige zuidwestenwind. Maxima tussen 11 en 16 graden.